Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten kunnen zich toch weer inschrijven bij het Amsterdamse koor. De vereniging had de inschrijving tijdelijk gesloten... na speeches op een lustrumfeest. Mannelijke leden noemden vrouwen toen hoeren en sperma-emmers. De inschrijving is nu dus weer geopend. Wel zal de kennismakingstijd er anders uitzien dan andere jaren. Het koor zegt dat het dit jaar geen echte ontgroening is. Het wordt morgen hartstikke warm en daarom komt Rijkswaterstaat met het hitteprotocol. Mensen die met autopech stilstaan worden zo snel mogelijk opgehaald... en bijvoorbeeld naar een tankstation gebracht. Zo ook tips voor reizigers. Neem een flesje water en een paraplu mee als je op pad gaat. Ook in de herfst moet Schiphol snijden in het aantal vluchten... doordat er te weinig mensen bij de beveiliging en koffers zijn. Vooral rond de herfstvakantie is het druk. Maar als je al een ticket hebt, kan je wel gewoon gaan, verwacht Schiphol. Dat vertelt mijn collega Lisa Schallenberg van de economiegedactie. Het zal heel beperkt voorkomen dat mensen die al geboekt hebben... helemaal niet meer mee kunnen. Dus het kan bijvoorbeeld wel dat je wordt omgeboekt op een andere vlucht. Maar echt eh, in die mate zal dat eh, zeer beperkt zijn. KLM verwacht niet dat ze boekingen moeten annuleren. Vorige maand scheuren Formule 1-coureurs gewoon over het circuit van Zandvoort. Milieuorganisaties wilden dat er een streep door de race ging en stapten naar de rechter. Ze zeggen dat de racewagens en hun transport te veel stikstof uitstoten. Maar voor nu heeft de hoogste rechter gezegd dat de race door mag gaan. Volgend jaar kijken ze er nog eens naar en volgt een definitief besluit. Dit betekent dat het circuit voorlopig gebruik mag maken van de natuurvergunning... voor evenementen en auto- en motorsportactiviteiten op het circuitterrein Waaronder het Formule 1 weekend in september. Er komen dan waarschijnlijk dikke 100.000 Formule 1 fans per dag naar Zandvoort. Het weer, de zon blijft lekker schijnen vanavond. Blijft nog lang warm. Morgen nog een tikje warmer. Dan wordt het 27 tot 33 graden. En ook morgen blijft het zonnig en droog.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 I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dancing in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl em seu Zandvoort en Zomerhits.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 There's nothing in this world move me, move me. Shiny guy, I want you, want you, want you, want it. Only you can make me irate, irate, irate. Redneck man, me no want none of them. Me pick up my body, lick off my head top.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 Peking beschouwt Taiwan als afvallige provincie. De Britse grenswacht heeft gisteren op het kanaal bijna 700 migranten op bootjes aangetroffen... die de oversteek van Frankrijk naar Engeland wilden maken. Het gaat om het hoogste aantal dit jaar. Voor de derde keer in korte tijd is in Dalfsen vogelgriep vastgesteld.